Drie uur. met het NOS Journaal. In Californië zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen... nadat zware regenbuien modderstromen hadden veroorzaakt. In ondergelopen en verwoeste huizen wordt gezocht naar vermisten. Reddingswerkers hebben moeite de getroffen gebieden te bereiken. Op sommige plaatsen is de modderlaag meer dan anderhalve meter dik. Ook heeft het water bomen en elektriciteitspalen omvergetrokken... en liggen er rotsblokken op de weg. In Californië waren vorige maand nog enorme bosbranden. Steve Bannon, oud-topadviseur van president Trump... legt zijn functie bij de Amerikaanse nieuwsorganisatie Breitbart neer. Bannon lag de afgelopen dagen onder vuur... omdat hij in een boek over het eerste halfjaar van Trumps presidentschap... harde uitspraken heeft gedaan. Zo noemde hij een ontmoeting tussen Trumps zoon en een Russische advocate... verraderlijk en onvaderlandslievend. De president reageerde daar woedend op. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een schietincident afgelopen weekend in Breda en de vondst gisterochtend van een dode man in een appartement in Breda. De politie viel de flat binnen omdat er wapens zouden liggen. Twee mannen in het appartement sloegen op de vlucht en raakten zwaar gewond toen ze van het balkon sprongen. Zaterdagochtend werden twee huizen in Breda beschoten. Na onderzoek heeft de politie een sterk vermoeden dat de zaken met elkaar te maken hebben. Fabrikant Nevid laat een onderzoek instellen naar cv-ketels die mogelijk gevaarlijk zijn. Volgens RTL Nieuws kan de warmtewisselaar brand veroorzaken. Ook als er kans op koolmonoxidevergiftiging. Het gaat om ketels van het type Nevid Topline die tussen 2006 en 2009 zijn gemaakt.